Een interim manager heeft nog wel geprobeerd om afspraken te maken met schuldeisers, maar dat is niet gelukt. Detroit is het centrum van de Amerikaanse auto-industrie, maar draait al jaren slecht. Er komt een krediet van 181 miljoen euro voor een cultuurpaleis in Den Haag. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Er komt een nieuw spuiforum of bestaande panden worden gerenoveerd. De gemeenteraad had al toestemming gegeven voor de bouw van het spuiforum. Dat besluit leidde tot veel ophef in Den Haag omdat 181 miljoen in deze tijd volgens de tegenstanders wel erg veel geld is. De brand in de Boeing Dreamliner vorige week op Heathrow komt waarschijnlijk door het noodbaken. Dat heeft vrijwel zeker vlam gevat, zeggen onderzoekers. De bekende problemen met de accu's lijken minder waarschijnlijk, zeggen ze. De accu's zitten te ver weg van de brandhaard. De onderzoekers adviseren vliegmaatschappijen om het noodpaak in de Dreamliner uit te zetten. De Verenigde Naties hebben de 95ste verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering in New York. Verscheidene prominenten deden daar een woordje. Oud-president Clinton bijvoorbeeld. Hij zei dat Mandela de wereld heeft bijgebracht dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden voor ze iemand kunnen helpen. Oliediefstal in Nigeria wordt harder aangepakt. Elk jaar wordt een vijfde van de totale olieproductie in het land illegaal afgetapt. De olie gaat naar onder meer criminele organisaties op de Balkan. Een commissie gaat de oliedieven vervolgen. Maar dat is niet altijd makkelijk, want Nigeriaanse politiemensen zijn vaak bij de diefstal betrokken. Het weer overdag is het opnieuw overwegend zonnig en bij een stevige noordenwind wordt het tussen de 20 en 28 graden.